mij. En ik moet leren zonder jou te leven en hier alleen te zijn. Het is niet eenvoudig, maar ik moet eraan wennen. Echt, houden van, gaat niet zomaar eventjes voorbij. waren wij bij elkaar en ik dacht dit gaat nooit stuk. Maar van de ene op de andere dag wilde jij je vrijheid terug. Compleet verslagen, nooit verwacht na al die jaren, vroeg ik jou waarom Maar die gaf geen antwoord meer aan mij. Ik hoor of zie je helemaal niet meer. Je negeert me en ontloopt me, dat doet me zo'n zeer. Is er een ander? Ik zit nu lang al te wachten of jij me nog belt de ware reden vertelt. Ik kan het niet begrijpen, je lijkt helemaal anders. Ik hou van een vrouw die ik helemaal niet meer herken. Toch wil ik weten vind het zo vreemd. Ik hoor of zie je helemaal niet meer. Je negeert me en ontloopt me, dat doet me zo'n zeer. Is er